Michel Koenen met het NOS-journaal. 1 op de zes pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd... en ruim een kwart van de bestellingen komt niet aan op het juiste tijdstip. bij kleine bezorgers was dat zelfs meer dan de helft... blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3000 mensen. En buitenlandse bezorgdiensten als GLS en UPS... leveren pakketjes het vaakst niet op de afgesproken dag af eigen bezorgdiensten, zoals die van Albert Heijn en Coolblue, scoorden een stuk beter met 95% van de pakketjes op de juiste dag. Enrique Terrio, de leider van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys... is veroordeeld tot vijf maanden cel. Hij krijgt de straf voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag... en het illegaal vervoeren van munitie vlak voor de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Hij bekende eerder al schuld. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is het onzeker of het lukt om de nog honderden mensen die uit land uit moeten worden opgehaald voor 31 augustus te evacueren. de Taliban eisen dat de evacuaties voor volgende week woensdag zijn afgerond. En rond half acht landt er opnieuw een evacuatievlucht vanuit Afghanistan op Schiphol. Aan boord zijn 184 passagiers, 9 mensen hebben een Nederlands paspoort. Sinds woensdag worden vanuit Kabul mensen opgehaald die voor Nederland of tijdens Nederlandse missies in Afghanistan hebben gewerkt. Leerkrachten en personeel van openbare scholen in New York... moeten zich verplicht laten vaccineren tegen corona. Dat zegt burgemeester de Blasio. Hiermee vervalt de mogelijkheid voor leraren om zich wekelijks te laten testen... in plaats van een vaccinatie. Inmiddels zou 63% van de leraren al zijn gevaccineerd. Het weer. Vannacht koelt het af tot 10 tot 15 graden. Lokaal is de kans op nevel of mist. Overdag zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. En woensdagavond neemt de kans op een bui toe.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 Don't hold back. You think it's time you get up. Rush time, I can sit up, Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world is holding back. The time has come to. The world is holding back. The time has come to time has come to has come to push the button.